zich maar bij moeder thuis gebleven. Ach, was ik maar met jou niet meegegaan. Och, had ik naar jouw ogen niet gekeken, dan had mijn hart nu niet zo.